Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van provincies zijn de bedreigingen zat. Op steeds meer plekken krijgen bestuurders die werken bij de provincie... te maken met agressieve mensen die het niet eens zijn met beslissingen. De Nederlandse Vereniging voor Statenleden roept mensen op om te kappen met die acties. Dat bleek ook weer uit de nieuwste monitor, die ook onder statenleden is gehouden... waar we helaas wederom weer een stijging zien eh, van eh, de ervaringen rondom agressie, uh, intimidatie, dat soort dingen. Dus dat dat is heel zorgelijk. Gisteren ging het mis bij een provinciehuis in Leeuwarden. Door een bommelding zaten statenleden en andere ambtenaren twee uur vast. Het OM zegt dat mensen die politici bedreigen hard worden aangepakt. Ze kunnen een straf verwachten die twee keer zo hoog is als bij de bedreiging van een niet-politici. De premier van Italië, Mario Draghi, wil opstappen. Draghi vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van andere partijen in de coalitie. Maar daar is de, premier, waar is de president van Italië, Mattarella, het niet mee eens. Hij weigert het ontslag van de premier. Je hoort correspondent Helene Daans. Ik kan niemand dwingen om premier te blijven, ook in Italië niet. Maar Mattarella heeft wel gezegd tegen Draghi... haal nu het onderste uit de kan. Ga nog eens kijken in het parlement waar je steun hebt. Het is nog onduidelijk wat de premier met dat advies gaat doen. Het wordt volgende week tussen de 30 en 40 graden. Lekker, nou hopelijk voor jou heb je dan lekker vrij. Maar veel van ons moeten gewoon aan de bak.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 Deze is de nieuwe van Dingel en Band. Tenminste, nieuw is hij niet meer, maar hij is eh, de, de meest recente. Vaccin, dat was een van het eerste materiaal wat ze hebben uitgebracht. En dit is het tweede al inmiddels. En Bent kennen we onder andere met Bent met een T en met Sam. Dat heeft, is een Nederlandstalige single. Die hebben we hier ook eerder alles laten horen. En Dingel, dat is een samentrekking van Diederik Denningel en Bent met een T is niet echt zijn achternaam, want het is Bent Larak. Nou, daar ben je weer helemaal bij. En bovendien, die Bent, eh, dat is een mooi type, want hij is niet alleen actief als muzikant, maar hij verdient eh, toch eh, zijn eigen gewoon dagelijks brood met techniek. En dat doet hij, geloof ik, eh, in de in productiewereld eh, van de media. Daar eh, houdt hij zich voornamelijk mee bezig. Dus dat is een beetje het verhaal van deze twee heren in de notendop. Welkom bij dit laatste uur van Alternative FM. Het, het magische werk van, van de techniek heeft ehm, geholpen misschien wel een bezwerend vingertje van eh, Marcus van Dam... of een boze blik in de richting van de techniek. Want alles werkt weer gewoon zoals het zou moeten werken. Ik weet niet wat er precies is eh, gebeurd. Maar eh, er schijnen hier enge geesten rondgelopen in deze studio. Maar goed, daar ga ik je verder niet mee vermoeien. Nu, tijd voor een nummer wat al wekenlang op de playlist staat. En omdat we er toch geen genoeg van krijgen, gaan we hem gewoon nog een keer draaien. Lorem Ipsum en Ordinary. Don't keep me in line, I don't want to aparte muziek. Deze Inneru. bent uit Zuid-Holland. Ik weet ook niet eh, precies waar ze vandaan komen. Het schijnt eh, ergens uit de buurt eh, van Den Haag te komen. Zelfs Zoetermeer. Heb ik wel een beetje het idee. Heeft alles te maken met Wouter Mol. dit is een van de drijvende krachten van Inneru met Burst. Laatste single twee weken geleden uitgebracht. En je hoort hem natuurlijk ook hier. Ehm, we hebben al eerder ehm, al op deze avond Wendy Moore eh, laten horen. Eh, dat was eh, in Zandvoort draait door. Maar die single, die, de, de laatste single, die heb je nog niet gehoord. En die hoor je hier. That's Not You. Light. Don't think I have enough In the dark, I'm out of sparks From the flame, I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try to find a light To the dawn after the darkest dusk again Are you out? down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind falling apart and you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done And I tried it all, stay to find a light Artistiek komt uit Rotterdam. Daarvoor hoorde je Wendy Moore en die komt uit Zandvoort. En bovendien 11 augustus, dat wordt al een eh, speciale uitzending. Want dan komt de heer David Molenburg. Bekend als burgemeester van Zandvoort. Maar eh, nu niet als burgemeester, maar meer als muzikale burgemeester. Eh, want die eh, titel die mag ik hem eh, rustig wel opspelden. maar hij is nu met vakantie. Maar op het moment dat hij weer dus terug van vakantie... kan hij meteen aan het werken als het gaat om meepresenteren van dit programma. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel. Meestal was het de eerste donderdag. Maar toen heeft hij besloten om er nog een weekje aan vast te plakken. Ja. Ja, dan moet je opschuiven naar het, eh, de tweede donderdag. En eh, Wendy Moore die gaat dan eh, spelen. Dus het wordt dus een aardige uitzending zo op papier. Nu hopen dat de rest ook meewerkt. Dat is dan één ding. Ehm, we gaan verder, want we hebben nog, nog een aantal nummers die gedraaid moeten worden. Want bijvoorbeeld van Panda Noir komt nog een nieuwe single aan. Maar we doen het nog even met deze van een tijdje terug alweer. You Want To. fly into a brand new day The least cold time just keeps on sucking And our colors seem to fade away Superstition and suspicion Became the left and right of my brain The day I put my cards on gold And they ain't got silver for a change Too soon should have known You better pray before you're dead and gone I am your rebel, you are my dancer We are like rabbits, chasing panthers all night California Cause reality just ain't my thing But she can take care of all of us And all the misery we bring Perfection is a misconception That will leave you unaware That what you strive for is given to those Who hardly seem to care Eh, meer aandacht eh, besteden aan deze band, de Stone Souls. En ze komen uit Zevenaar, dat ligt eh, in de buurt van Arnhem. En het album Misfits, dat hebben ze op 24 juni uitgebracht. Tenminste, als ik het goed heb begrepen. En daar staat dit ook op. Rabbits Chasing Panthers. En aan de telefoon één van de twee. Want uh, Lina Kuipers die hoor je heel prominent eh, duidelijk op eh, de, de, single. Of tenminste op een van die tracks doorklinken. Zo niet bijna op alles. Maar er zit ook nog een andere helft. En die heb ik nu aan de telefoon. Dat is Theodor Verstegen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want jij bent de andere helft. maar jullie, ja, jullie zijn toch eigenlijk wel... ja, min of meer... Het draait wel om jullie tweeën. <laughs> ja, dat, eh, dat, kun je wel zeggen. Het is ook begonnen met eh, ons tweeën. Dus, ja? Ehm, ja. Wat waren jullie toen? Want dat wil ik toch wel even weten. Want dit, dit is eh, vrij stevig. waren jullie toen nou, nog heel erg lief en vrouwelijk en, noem maar op? Of, of hoe moet ik het zien? nee, nee, nou, ehm, <laughs> nou, om bij het begin te beginnen. Ja? Ehm, in 2020, toen, toen ik zat daarvoor in een, in, in, vrij bekende coverband in deze kant van het land. Maar daar was ik mee eh, gestopt omdat ik dacht, ja, ik eh, ga een keer wat anders doen, maar ik wist niet wat. Dus ik besloot wat liedjes te gaan schrijven. Uh, onder het motto, dat wil ik ooit nog een keer doen. Hm. En uh, ja, dat, dat, dat ging. Ik had dat idee. Ik had bij één nummer het idee van, oh, dat, moet een zangeres bij. En um, Lina, die ken ik dus al iets meer dan tien jaar. Want ze speelde toen Pepe het orkest waar ik in speel. Of ja. beide in spelen. Mhm. En ik zei, wil je liedje zingen? En dat deze. Ja. En eh, dat klonk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet je meer zingen. En uiteindelijk is het hele album ingezongen. Ja. zonder het idee, dat was het eerste album, met, eh, met, ook met corona, dus niemand had wat te doen. Dus we hadden een drummer en een mixer en ja, dat rommelde allemaal zo door. Het is een heel album uitgekomen in vier, vijf maanden tijd. Ja. En ja, zonder dat ze het wist, had ze, dus ook een plaat ingezongen. Ze wist niet wat eh, desert rock of alternatieve rock echt was. Maar ja, eh, dus zo zijn we begonnen. We zijn helemaal de omgekeerde weg begonnen. <laughs> ja, eh, even over, die, over, die, over dat album van 2020. Maar die heb ik even vandaag via de bandcamp uh, gekocht. Ja. Ik heb hem aangeschaft het eerste album dan, in dit geval. Dus eh, de Stone Souls eh, uit album 2020. Eh, ik, ik, heb hem via de Bandcamp gekocht. Dus... Ja, die kun nog... Ja, ja, ik denk, ja, dan moet ik wel de, de geschiedenis hebben een beetje. Want Misfits is album nummer 2. Jazeker. Ja. er zit volgens mij, want ik heb al ja, flarden, want, ja, want dan schrijf ik dat mooi, dat stukje. Want voordat we de uitzending in eh, gingen, zei ik al tegen je. We hebben er nog eh, een stukje aan opgehangen bij onze website altfm.nl. Daar kun je het op uh, terugvinden. maar er was al een e eerder album. En dat was dat album wat je net doelde. Dus, en die, er zitten wel hele duidelijke verschillen tussen album 1 en dit album Misfits. Nou, vertel. Nou ja, ik wil het best wel vertellen, maar eh, eh, het is, een, eh, het is iets, iets minder dynamisch, vind ik, het eerste album. Deze, die, die, die ja, die, die, daar zitten hele dynamische stukken in. Soms wel ook blues rock-achtig, country rock-achtig. Er zit eigenlijk van alles in, in dit, dit tweede album. Ja, het is iets meer, het is op, denk ik op alle vlakken iets meer uitgediept. Hm. Dus ehm, zowel qua eh, composities dat we iets meer inderdaad echt eh, de bepaalde, eh, ja in ieder de sounds uitdiepen. De zang van Lina is natuurlijk eigenlijk verbeterd. Op de eerste plaat was ze net 18 en ze zong een beetje op de zolderkamer, om het maar zo te zeggen. <laughs> dus ja. Ehm, ja. en ook qua gitaarspel wist ik beter wat ik wou. Ja. Ehm, dus deze plaat denk ik gerichte en met, met een betere productie en wat verder uitgediept. de eerste platen zijn eigenlijk, zijn eigenlijk gewoon uit de hand gelopen eh, corona-demo's. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Wel goed gelukt voor, dat, eh, voor die point of view, maar ik, ik snap dat je het zo ervaart. Ja, ja. ja, ja, ja het is, het is, het is iets, eh, iets anders, maar ja, dat maakt niet uit. Maar je zat met een probleem dat je wel materiaal had maar je had geen eh, ruimte om het eh, ook aan het publiek eh, te tonen. Want we moesten ze allemaal op ons krent zitten. Anderhalve meter afstand houden. Dat was een beetje het verhaal. En dat heeft nog doorgeduurd tot 2021. Ja, dat is eigenlijk de voorzorg. Die plaat kwam dus december 2020 uit. Mhm. en in 2021 dachten we, ja, wat gaan we doen? Misschien gaan we wel wat optredetjes doen, gewoon voor het fun. Maar ja ja, uiteindelijk is dat wel aardig doorgerommeld. Want we vorig jaar toch nog best wel vaak opgetreden als duo eh, toen het kon. Maar eigenlijk bracht dus die zomer waarin we weer gevestigd waren... Ja. bracht ons dat we maar gewoon met het tweede album zijn verder gaan. Want ik had de liedjes liggen, het hele concept zat in mijn hoofd. Dus eigenlijk eh, hebben we toen weer in relatief korte tijd... Eh, weer een heel album eruit geperst. Ja. Ja, want eh, productief eh, is het zeker. Eh, maar goed, nu is het wel de tijd voor om lekker gewoon in zaal te, te spelen. En bij de release hebben jullie in, toch wel bij het Luxor in Arnhem wel enige indruk achtergelaten... als ik <laughs> links en rechts de reacties eronder lees. Uh, ja, het was nu wel ja. verkocht. Dat was wel heel gaaf. <laughs> ja, en qua belangstelling, eh, want ik heb eh, dan hier een reductionele pet op van 3 voor 12 Noord-Holland. Maar ik geloof dat 3 voor 12 Gelderland daar ook lucht van had gekregen. En niet zo'n beetje ook. Ja, nou dat komt ook omdat we hadden natuurlijk uh, het uh, tussen aanhalingstekens geluk dat we ook uh, de, in april 2, 3 voor 12 awards hadden gewonnen. Mm. En dan eh, kom je met die mensen in zeggen, ja, dan is onze release show, dus eh, kom vooral kijken. En dat hebben ze ook gedaan. En eh, inderdaad een fotoverslag gepost en zo. En ja, dat is allemaal tof, want alle aandacht en support is meer dan welkom. Ja, merken jullie nu wel hè, met, met het verhaal wat jullie een aantal weken geleden hebben laten zien in Luxor in Arnhem, dat er toch de nodige belangstelling al is ontstaan? Um, nou ja, we begonnen natuurlijk met een release show in Luxor, wat ons in december zo aangeboden werd door die programmeur. Ja. Die, die, dat was de eerste die ons draaide lokaal. Dus ze zei, nou, we kunnen zoiets wel doen. Maar toen moest er nog een band geformeerd worden. Ja. En toen dachten we, nou, dan moeten we misschien maar um, uh, daaromheen wat optredens bij elkaar scharrelen. En dat, ja, dat, van de ene kant eh, zoek je een beetje, van de andere kant hebben we niet heel veel moeite hoeven doen. Maar eigenlijk kwam na Luxor kwam wel een beetje de kersttaart, om te spelen over twee dagen op de Zwarte Cross. Oh, dat, ja, ja, dat had ik ook even begrepen. De Zwarte Cross, dat, eh, daar zijn ze <laughs> al met de opbouw bezig, heb ik eh, gezien. Ja. Ja, ja dan, gaat het, uh, dan gaat het balletje wel heel snel, denk ik, hè, geloof ik. Want de Zwarte Cross is behoorlijk veel groot festival. Ja, volgens mij komen er in vier dagen 200.000 man. Ja, dat bedoel ik. Dus, eh, we, dat... spelen, spelen op één dag, <laughs> maar goed. Ja. <laughs> maar het is meer dan genoeg eh, volk. Eh, ja, dat geloof ik wel, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat dat bereik enorm is. Want als er ook al duizenden mensen zeggen... Hoi, wat, het is een Stone Souls. Dan denk ik dat het, dat het al heel erg grappig gaat, geloof ik. Eh, ja, ja, eh, eh, <laughs> ja, het is een mond-op-mond reclame natuurlijk, toch of niet? Ja, ik, ik snap wat, wat jij zegt, dat heb ik de laatste twee weken dus <laughs> heel vaak gehoord. Alleen voor mezelf voelt dat nog uh, vrij abstract. Ja, zit je jezelf dan in je handen of in je armen te, te knijpen van ik, ik droom, maar het is toch helemaal geen droom, want het is ja, waar dat ik, op, dat ik samen met Lina op de Zwarte Cross plus bent natuurlijk. ja, het, eh, ja, ja, nee, ja, het is, eh, het ja, uh, het is, ja, het is een beetje surrealistisch. Ja, dat bedoel ik. Dus... Met de liedjes die, die, die, single Misfit, die heb ik met dat hele concert, heb ik op een, tijdens corona op een vakantie in de bergen, in de Dolomieten, een beetje op een balkon zitten verzinnen. <laughs> Ja. En dat je dan, dat, dat dan nu dit gaat gebeuren, dat is inderdaad af en toe nog dat ik denk, oh ja, <laughs> ik laat het gewoon allemaal gebeuren. <laughs> dat lijkt me, lijkt heel verstandig in, eh, in dat opzicht. Uh, Misfits, ja, ehm, schrijven van nummers. Maar eh, ja, heeft het ook nog een bepaalde lading, uh, sommige nummers? Want soms word ik er wel eens in meegetrokken in een aantal nummers. heb je een specifiek nummer? Nou ja, laten we, laten we het titelnummer maar even bij de hand nemen. Misfits. Ja, Misfit het is eigenlijk in de, in de, in de grote lijn gebaseerd op ehm, eh, de laatste film van Clark Gable en Marilyn Monroe, The mm. Misfits, uit 1960. En ik ben altijd al een fan geweest van dat soort eh, type acteurs en die films en die sfeer. En, deze, en ook de fotografie. En deze film is heel goed gedocumenteerd door allerlei Magnum-fotografen, heel mooi ja, En die sfeer in combinatie met dat verhaal, hè, wat door de toen al bijna ex-man van Marilyn Monroe, Arthur is geschreven. Waar dat, dat, um, ja, dat, daar zitten wel elementen in die we in ons eigen leven uh, waar wat mee kunnen. Dus ik heb, zonder dat het letterlijk over de film gaat, heb ik wel de, de name de titeltrack, maar ook het, het, ehm, het album, het artwork, is geïnspireerd op een foto uit de film. Ja. En ook de... Ehm, ja, de thematiek van heel veel buitenbeentjes, mensen die elkaar ontmoeten. Er worden veel connecties gelegd in het album. Eh, dat draait een beetje, ja, dat die film is daar een beetje de basis van geweest. Van, om daar omheen te gaan breien. Ja, um, dat ook voor Buried Under Snowflakes Made of Tears? Eh, dat is eigenlijk een, een heel... Dat gaat wel over een buitenbeentje, maar dat is wel een specifiek verhaal. Ik, <laughs> ik denk dat ik je er misschien mee ga verrassen. Ja. Het gaat eigenlijk... Wil je het weten? Nou, vertel dan even eh, voordat ik hem ga draaien. Oh, het gaat eigenlijk over de moord op de Romanovs, de laatste eh, Russische tsaar. Ai. Dus het is ook nog een deels eh, heeft het ook nog met de actualiteit eh, te maken als ik het. Nou ja, nou, dat, wist ik, dat wist ik anderhalf jaar geleden toen ik dit op zat te pennen in een lockdown niet eerlijk gezegd. Nee, maar ja. Het, het, is eigenlijk vanuit, ze hebben die hele familie, die tsaar en zijn kinderen vermoord. En ik vind het eigenlijk zo raar dat ze weet je, dat je een leider om wil brengen. Nou, dat, ja, of dat nou chic is of niet, daar kun je wat van vinden. Maar dit is een hele gezin met vijf kinderen, afwachtingen. Het is eigenlijk de vraag van, hoe zouden die mensen daar later op teruggekeken hebben? Zouden die, zouden die nou echt blij mee zijn geweest, dat trots op zijn geweest? Nou, ja, laten we dat maar even in het eh, midden houden. Nog even, eh, Theodor, waar kunnen ze jullie vinden met, uh, met de Stone Souls? op welke digitale snelwegen, zoals collega Willem de Waard dat wel eens zegt? <laughs> overal en ergens. Eh, wat is het? Eh, Spotify, eh, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, overal en ergens. Website ook, hè, geloof ik, toch? Ja, stonesouls.com. Dus ga naar de stonesouls.com of gewoon Wikipedia, de Stone Souls en dan vind je alles. Helemaal goed. Hier is Buried Under Snowflakes and Made of Tears. empty chair Forever marked with stains The blood is everywhere just wanted to obey Bring down tyranny and war But something brought you back to this place again As you relive that fear The walls come closing in making the change worth all you've lost You betrayed yourself, strangled in your thoughts You carry the consequences, abandoned by God rabbit hole.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 En ik heb er vandaag eens een keer niet mee afgesloten, maar dat doe ik straks met een ander. Francis Alban bleek met Maybe I've Been Lying. Daarvoor hoorde je Cloud Cuckoo met Alice en daarvoor de Stone Souls. Maar nu is het tijd voor nog even, even een vlot nummer van Kafka. Met Frank van Kasteren, de man achter bijvoorbeeld diezelfde Anne. we are not heading that way. Don't you get trapped in happiness, it will get you afraid. Don't waste your time being sad, everybody is insane. Love is only given to those who are willing to bow and pick it up like Vikings. When the sun rises and the rain to use a gun, but another to kill. It's one thing to die, but another to live. Just keep in mind if your dreams don't stay, they're just not big enough, kid. En ik maakte net al een... Uh... Dankjewel. Um, een, een, beetje een, een soort verbinding met eh, Frank van Kasteren En die Anne, die Anne waar ik het net over had... dat heeft alles te maken met de Anne die we in het eerste uur hadden. Met eh, dat nummer Free Woman. Want daar heeft diezelfde Frank van Kasteren de productie van gedaan. En hij zit dus natuurlijk ook achter Kafka. Dus hij heeft de ene helft. Hij is de ene helft. En Daphne Holland is de andere helft.